Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In bijna 10 jaar tijd zijn minstens 172 mensen overleden aan een zelfdodingspoeder. Dat zeggen onderzoekers van stichting 113 Zelfmoordpreventie... en de GGD in Amsterdam die er voor het eerst onderzoek naar hebben gedaan. De meeste mensen die eraan zijn overleden waren boven de 70. Volgens de onderzoekers had 70% van de gebruikers psychische klachten... zoals een depressie of angststoornis. Vandaag gaat de rechtszaak verder tegen zeven mensen die illegaal zouden hebben geholpen met het verspreiden van het poeder. Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Ga dan naar 113.nl of bel 113. Holland Casino heeft de coronadip nog altijd niet ingehaald. Vorig jaar stonden er in totaal zo'n 5,1 miljoen bezoekers... aan de roulette-tafels of fruitautomaten. Een stuk meer dan een jaar eerder. Maar Holland Casino trekt nog steeds minder gokkers dan voor corona. Ook geven die gokkers minder geld uit en worden ze steeds ouder. De vrouwen van Fortuna Sittard worden zo heel lekker wakker. Voor het eerst hebben ze de finale van het bekertoernooi gehaald. Gisteravond wonnen ze van Excelsior. Spannend was het niet echt. De vrouwen uit Sittard scoorden maar liefst vijf keer. Al was het volgens spits Tessa Wullard in het begin nog best lastig. Ze volgden ons overal en uh, eh, we hadden moeilijk in de duels. En eh, we gingen een beetje hun spel meespelen en dat was gewoon die lange bal. En eh, ja, de eerste helft vond ik, vond ik niet goed, maar ik denk dat we de tweede helft... Begin van de tweede helft was nog moeilijk, maar eens die, eens die 2-0 viel, dan, ja, dan werd het wel een makkelijke wedstrijd. Fortuna Sittard moet in de, halve, in de finale van het bekertoernooi tegen Ajax. Zij wonnen eergisteren van Feyenoord. Die finale is over dikke maand. En een Duitse kerk heeft een nieuwe manier bedacht om meer jongeren naar de dienst te lokken. Namelijk met deze muziek met speciale anti-hero diensten, vernoemd naar de hit van Taylor Swift... willen ze Swifties bereiken en dat lukt heel aardig. De eerste kerkdienst is al volgeboekt, daarom is er een tweede gepland. De kerk in Heidelberg heeft al vaker muziek gebruikt... om een nieuwe doelgroep naar de kerk te krijgen. Bijvoorbeeld van Queen en Madonna. Het weer nog opnieuw een wisselvallig dagje. Veel wolken met een enkel buitje. Maar op de meeste plekken blijft het droog. En zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Je hebt vertraging door de werkzaamheden bij Purmerend. Op de A7 van Horen naar Zaanstad sta je bijna 10 minuten in de file... tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid. En er staat file op de N247 van Horen naar Amsterdam.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 Cause I'm like the lead singer of the band, dude. And I think everybody's got a fucking problem with me, dude. And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band.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 My salsa, salsa, salsa, salsa. My salsa makes all the pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa makes all the pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa. Where'd everybody go?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 Sinds 2015 zijn door zelfdoningsmiddel X zeker 172 mensen overleden. Dat blijkt uit onderzoek van stichting 113 Zelfmoordpreventie en de GGD in Amsterdam. Het goederenvervoer per binnenvaartschip is vorig jaar gedaald met ruim 5 procent. Het CBS meldt dat er vooral minder steenkool en minder containers werden vervoerd. Mensen met een uitkering hebben vorig jaar veel minder vaak de regels overtreden dan het jaar daarvoor, zegt de UWV. In 2022 waren er ruim 10.000 overtredingen. Vorig jaar waren het er 6600. En het weer zon en wolken, op de meeste plaatsen droog en het wordt 10 tot 12 graden.